Uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Voor Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt... wordt het wat makkelijker gemaakt om naar ons land te komen. Het kabinet gaat de procedures versoepelen... vanwege de urgente situatie in het land... schrijft het demissionaire kabinet aan de Kamer. Er staat in de brief dat het kabinet zich ernstige zorgen maakt... over de situatie van Afghanen die voor Nederland of bondgenoten hebben gewerkt. Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer vacatures dan werklozen. Voor elke 100 werklozen stonden 106 vacatures open... in het tweede kwartaal van dit jaar, zegt het CBS. De krapte op de arbeidsmarkt nam al voor corona structureel toe. Maar de virusuitbraak leidde tot een extra krapte. Zo is er een tekort aan arbeidsmigranten die tijdens de pandemie terug zijn gegaan naar Oost-Europa. Duitsland wil tot 600 militairen inzetten om Duitse burgers en bedreigde Afghanen uit het land te evacueren. Zo gaan om medewerkers van NGO's, journalisten en mensenrechtenactivisten, maximaal 10.000 mensen. Afgelopen avond landde een eerste vliegtuig vanuit Duitsland in Kabul, nadat het was vertraagd doordat de landingsbaan vol met mensen stond. Toen het weer opsteeg waren er volgens de Duitse krant Bild slechts zeven mensen aan boord die op de officiële evacuatielijst staan. Hoeveel mensen er totaal in het vliegtuig zaten is niet duidelijk. President Biden heeft in een toespraak op de Amerikaanse televisie zijn besluit verdedigd om uit Afghanistan te vertrekken. Volgens hem was het niet in het Amerikaanse belang om daar te blijven. Hij gaf toe dat de machtsovername door de Taliban sneller kwam dan hij had verwacht. Maar de schuld daarvan legt hij volledig bij de Afghaanse regering en het Afghaanse leger.